De arrestaties worden gezien als een poging om de voorbereiding van de moslimbroederschap op de verkiezingen te frustreren. In Egypte zijn later dit jaar parlementsverkiezingen. Hoewel de moslimbroederschap officieel is verboden, bezet de partij sinds de verkiezingen van 2005 een vijfde van de parlementszetels. Om toch te kunnen worden gekozen, stellen leden van de moslimbroederschap zich verkiesbaar als onafhankelijke kandidaten voor het parlement in Egypte. Alle burgemeesters van Nederland zijn in de aanloop naar de raadsverkiezingen gewaarschuwd voor de werkwijze van de antifascistische actie, de AVA. Dat gebeurde in een brief van de inlichtingendienst AIVD. De AVA probeert bijeenkomsten en demonstraties van rechtse partijen te verhinderen. En dat gebeurt volgens de AIVD op een oneerlijke manier. Zo worden gemeenten onder valse voorwendselen benaderd... en ook proberen ze zaaleigenaren te manipuleren... zodat die hun ruimte niet beschikbaar stellen aan rechtse groeperingen. Drachtige geiten van een bedrijf in Belveld in Limburg worden alsnog geruimd. Het ministerie van Landbouw heeft daarvoor toestemming gekregen van het college van beroep voor het bedrijfsleven. Dit weekend werd de geitenmelk opnieuw getest en daaruit bleek dat het bedrijf is besmet met Q-koorts. Vorige week was daar nog onduidelijkheid over. Resultaten van eerdere tests waren niet eenduidig. De rechter besloot toen de ruiming uit te stellen. Maar na de nieuwe tests worden de drachtige geiten op het Limburgse bedrijf toch geruimd. In India heeft een lawine aan zeker 11 militairen het leven gekost. Ongeveer 50 mensen liggen nog bedolven onder de sneeuw. De lawine trof een militair trainingskamp in de buurt van een skigebied bij de Pakistanse grens. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet. Die wordt bemoeilijkt door zware sneeuwval en mist. Zo'n 40 militairen zijn tot nu toe onder de sneeuw vandaan gehaald. Het weer, veel bewolking, ook af en toe zon. Middagtemperatuur plus 1 in het zuidwesten tot min 5 in het noordoosten van het land. Morgen geregeld zon. Vanaf woensdag neemt de kans op sneeuw weer toe.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 So deliberate, so determined. Since you have been gone. bite my nails for days and hours and question my own questions on and on. So tell me now, tell me now why you're so far away when I'm still so close. But you don't even know the meaning of the words I. Said you would love me until you died. And as far as I know, you're still alive, baby. And you don't even know the meaning of the words I'm sorry. I'm starting to believe it should be illegal to deceive a woman's heart. Tried so hard be attentive. All you wanted, always supportive, always patient. What did I do wrong? Wandering for days and hours. It's clear it isn't here where you belong.